Welkom bij Radio Ruigoord. Dit is weer een uitzending met dit keer een compilatie van meerdere gebeurtenissen afgelopen half jaar op Ruigoord na het landje wil Luister naar singer-songwriters en naar Hans Plomp die een voordracht gaf in de kerk bij een docentendag. Veel luisterplezier. Toen plots het zand kolkte, de cirkels om ons heen. En de wind voelt waarvoor ik kwam op deze heilige nacht. Ik zeiler mij de taal van de wind en van de zon. ze zong en ze zong en alle sterren zongen mee. ja, Maar het is zoveel groter, er is zoveel ze me liet zien. In de taal van het allergrootste dier. En ik vormde naar de wind en van de wind naar de zon handbegrepen, greep en schreef en schreef en schreef en schreef. En de piramides flitsen, iedere seconde dichterbij. Ik dacht aan goud en juwelen en hoe goed het daar zou staan. En kroop in een tonder met een fakkel in mijn hand. En hij zong en hij zong en alle zielen zongen mee. fakkel brandde uit. Oh, ik gaf me over toen een taal van binnen sprak. En ik dacht aan thuis en aan die boom in de tuin. En wist waar die schat al mijn hele leven lag. En ik zong en ik zong en alle sterren zongen mee. wassend, krassend, huilend, bruisend, regendruppels in de dakgoot, betoverd eiland. Zomernacht op Ruigoord. Ik sta met gesloten ogen op het kruispunt. In de verte, voorbij de onzichtbare drempel van de snelweg raast de horde, onverdroten voortbordurend als een lijkwade voor moeder natuur. Vage stank van schaamstad verdwijnt onder de geur van vlier en lindenbloesem als een lijk onder de sneeuw. Tante Jans vertelt hoe ze haar klompje vulde. Als kind. Als ze naar school ging en dorst had. Dan vulde ze haar klompje uit de sloot en dronk. Zuiver water. Minder dan één mensenleven terug kwam er een einde aan miljoenen jaren schone aarde. Minder dan één mensenleven terug. In de verte chirpt een krekel. Er blaft een hond. Een koe loeit zachtjes. De wind fluistert een naam in de bladeren. Alles ademt vrede. Als in transe sta ik onder de oude iepen. Allemaal. Eh, mijn naam is Lisette, Lisette Aviva. En ik ga uh, na de mooie set van Etsen. ga ik een eigen set spelen. possible. Hallo. <laughs> Hallo lieve mensen. Eh, ja, hoe, hoe, schept men orde? <laughs> Heel lang geleden dat ik leraar was. En ik vind het ongelooflijk om nu in, eh, in deze kerk, eh, ja, die, die zo'n grote rol in mijn leven heeft gespeeld, hier te, te staan en, en jullie hier allemaal te hebben. Dat, is een, dat hadden we 50 jaar geleden nooit kunnen denken en hopen. Nou ja, welkom in de Geertruidskerk van Ruigoort. Op deze plek hadden eigenlijk acht olietanks moeten staan. Dat was het plan. En het is dus eigenlijk een enorme, enorm wonder dat we hier staan. En dat hier een ontwikkeling heeft mogen plaatsvinden die eigenlijk ja, de andere kant op is gegaan dan eh, de maatschappij over het algemeen, zou je kunnen zeggen. En ik wil jullie graag vertellen wat hier gebeurd is en wat we aan het doen zijn, of in ieder geval vermoeden, want het toeval speelt een enorme rol hier altijd. Maar ik neem jullie mee terug in de tijd naar eind jaren 60. En dan wel voornamelijk in Amsterdam, want daar ja, ben ik eh, opgegroeid en eh, daar hebben we het allemaal mogen meemaken. Maar het geldt natuurlijk eigenlijk voor het hele land, van Maastricht tot Groningen en alle plekken daartussenin. Daar begon in de jaren zestig een, een golf waarvan je kunt zeggen, ja, het is een, een steen die in een stilstaande Hollandse vijver werd gegooid. Want ik zal jullie verzekeren, na de oorlog was het absoluut niet leuk hier. In de straat waar ik woonde, daar ja, ik was een jongetje. Ik ben in 1944 geboren. Ik was een, eh, een jongetje van een jaar of vijf, zes. En ik speelde daar op straat. En ik zag alleen maar mensen met een masker voor. De mensen die daar wonen in die straat, die hadden allemaal gezien wat er gebeurd was in de oorlog. Die hebben allemaal gezien hoe de buurvrouwen gillend het huis uitgesleept werden achter hun gordijntje. En na de oorlog had iedereen een masker van, ja, hoe, ver, hoe verwerk je zoiets? Het was echt een hele moeilijke, ja, verdrietige wereld. Het was ook ontzettend lelijk allemaal. Amsterdam was totaal verpauperd. Dus ja, ehm, gelukkig was er in de generatie die in de oorlog geboren was, een, een, een vorm van, we moeten iets anders gaan doen. En zo 43, 44, als je, dat, als je dan ziet wie er in die jaren geboren zijn, dat zijn heel veel mensen die een stempel gedrukt hebben op de, ja, op, op de geschiedenis. Eh, om, om, om, van, van Bob Dylan tot, eh, tot, tot Naomi Klein. Uh, allerlei mensen die uh, in muziek, maar ook vooral in de feministische beweging, in de homo-emancipatiebeweging, later bekend zijn geworden. Want die jaren zestig, mensen zeggen wel eens van jullie leeftijd, oh wat zonde dat we dat gemist hebben. Maar eigenlijk is het nu veel interessanter, maar goed, dat, daar wil ik het later over hebben. In de jaren zestig uh, ja, ontstond uh, een, een, een beweging, die generatie die toen zo'n jaar of 18 was, die die wilde niet meer eh, in die, eh, de, eh, onder prins Bernhard weer het volkslied zingen en, en de vlag hijsen op school. En er was echt vlak, zo in de jaren 50, was er een tendens van we moeten terug naar voor de oorlog, orde en discipline. nou ja, wat er allemaal mee samenhangt, patriotisme. En ja, jullie weten natuurlijk dat, dat op een bepaald moment de Provo-beweging ontstond. En en die Provo-beweging, dat, ja, dat is eigenlijk moeilijk te beschrijven. Het was, er was helemaal niets. De enige uitlaatklep die er was, dat waren cafés met, eh, met van die Persische kleedjes en een biljart. En sigarenrokende heren. Dat is trouwens nog steeds iets wat me ontzettend frappeert. Toen ik in de lagere school zat, dat de meester eh, een grote sigaar stond te roken voor de klas. <laughs> Dat is fantastisch. En op de middelbare school kon je ook nog wel eens als leerling een, eh, een, een, een sigaretje roken. Dat was nog allemaal... Eh, dus dat zijn eigenlijk ongelofelijke dingen dat we in zo'n klas elkaar wat helemaal blauw stond <laughs> met eh, een, een, meester met een sigaar dat we daar les kregen. Dat kun je je ook helemaal niet meer voorstellen. Maar in ieder geval, die, die, die oorlogsgeneratie, die, die zocht een plek om zich te kunnen uiten. En dat was niet in dat cafeetje met dat uh, biljart. En dat was, er waren geen theaters voor de jeugd. Er waren geen concertzalen. Er was trouwens nauwelijks muziek die de jeugd leuk vond. Ja, Doris D. dat was dan nog eh, een van de meest progressieve dingen. De, de, de, zwarte muziek uit Amerika, die natuurlijk ontzettend belangrijk is geworden, eigenlijk de basis van de hele moderne muziekcultuur. Eh, eh, laat ik zeggen populaire, maar dat wil niet zeggen dat het minder diep is soms dan klassieke muziek. Maar die hele populaire westerse muziekcultuur, die kon eigenlijk pas tot leven komen toen, ja, toen de, de ongelooflijke muzikaliteit van onze zwarte medemensen eigenlijk geaccepteerd werd in de Verenigde Staten voor het eerst. Jazz was, dat werd gewoon niet, dat, dat, dat bestond niet. Ja, je had een paar bandjes, uh, Glenn, Miller, dat waren dan blanken die een soort jazz speelden, maar de echte pure jazz, die kwam pas eigenlijk in de jaren zestig, werd die geaccepteerd en kwam die naar buiten. Dat was een enorme verrijking. Ook hier, de hele rock en roll, die dan aan het begin van de jaren zestig begon, ja, die kwam eigenlijk voort uit de, uit de herkenning van, van de zwarte muziek in de Verenigde Staten. Later ging het allemaal nog een stap verder en, en, en, en ontdekt, ontdekte men de prachtige muziek uit Afrika, uit India. Maar goed, zover, zover was het toen nog net niet. Men kon zich echt niet voorstellen dat er ooit een, een, een Indiaas eh, kattegejammer, werd dat genoemd. Kattegejammer. Men kon zich niet voorstellen dat zich dat ooit in het concertgebouw zou afspelen. Nou, reken maar dat het gebeurt. Men kon zich niet voorstellen dat een, dat, dat, dat een, een jazzband, uh, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, dat waren er nog de meest geaccepteerde, dat die ooit in het concertgebouw staan. Nou, dat is gebeurd. Dus die, dat is een enorme doorbraak geweest. Eh, er was nog veel meer aan de hand, want het was niet alleen de jeugd die zocht naar een plek waar ze, ja, waar ze zichzelf konden zijn, waar ze iets konden doen, waar ze konden spelen, waar ze konden, eh, konden samenkomen. En die enige plek was de straat. Nou, de straten van Amsterdam waren keurig en, eh, netjes en het was een heel net volkje zo in de jaren 50, oppervlakkig gezien. En eh, de enige plek was dus de straat. En zo begon eigenlijk de Provo-beweging. Dat was eigenlijk een, een, een, een, niks anders dan een oproep van kom zaterdagavond om 12 uur naar het lievertje op het spui. En dan zien we wel wat er gebeurt. En ja, op een of andere manier begon dat zo. Eh, Robert Jasper Grootveld, een soort zeer eh, prettig gestoord iemand. Met profetische kwaliteiten. Aan de andere kant ook, nou ja, daar zou ik het niet over hebben. <laughs> Maar eh, die, die, die stond daar bij dat lievertje. En die begon een, een, campagne tegen de kankersigaret. En dat, dat deed hij door iedereen ugge, ugge, ugge, ugge, ugge, ugge, ugge te laten roepen. Dus om twaalf uur s'nachts opeens in dat, in dat saaie en stille Amsterdam stonden daar duizend mensen op het spui. Ugge, ugge, ugge, ugge, ugge, ugge, ugge. Ja, dat kon natuurlijk niet. Of, of, of wel. Maar de tweede of derde keer ja, kwam de politie daarop af. En... Op, dat, op die dag werden er net krenten uitgedeeld. Dat, eh, dat was, eh, ik geloof, eh, Josje Leger of een van die, van die oervrouwen. Die, die deelde krenten uit onder het publiek en ook aan de politie. En ja, de politie liep verspreiden, verspreiden, dit is tegen de openbare orde. En die begon dus uiteindelijk de op in te meppen. En dat was, dat was een, eigenlijk een enorme schok. Ook voor de ja, eigenlijk ook voor het, voor het hele publiek, hè, worden er mensen in elkaar geslagen die ugge, ugge, ugge staan te roepen en die krenten uitdelen. Wat is dat? En zo begon eigenlijk de, ja, wat, wat men noemde de, de, de, de, de Provo-opstand. En Provo staat natuurlijk voor provocatie. En daar waren ze, nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel eh, een beetje meedeed in provocaties waren we supergoed. Provo was eigenlijk een, een mengsel van, van plagen, heel slim plagen, provoceren. En tegelijkertijd de vinger op, op, op een werkelijk zere plek leggen. Het was eigenlijk de eerste, ja, revolutie is een groot woord, maar het was de, eigenlijk de eerste opstand die eigenlijk gebruik maakte van, van humor. Van humor van eh, haha, je bent er in de val gelopen, haha. Maar uiteindelijk kwam er een heel ernstig probleem eh, bovendrijven en dat was eh, ja, orde en gezag. En toen ook nog onze kroonprinses trouwde met een, met een jonge Duitse die later een ontzettend aardige man bleek te zijn, prins Klaus. Hij is zelfs nog hier geweest om ons een hart onder de riem te steken. Maar goed, toen hij dus Beatrix met Klaus trouwde, toen was de knuppel in het hoenderhok. Want wij hadden net eh, eh, een beetje doorgekregen wat die prins Bernhard allemaal voor, uh, ja, voor ongelofelijke ploer teruggestreken uithaalde. Het geld wat voor teruggekeerde joden bestemd was, heeft hij naar zijn moeder, prinses Armgard, gesluist om haar kasteel in Duitsland te restaureren. Dat soort dingen. Nou, de Lockheed-affaire, nou ja, ik weet niet, eh, de Greet Hofmans-affaire, hoe hij eh, de, de spirituele raadgeester van koningin Juliana heeft laten vermoorden. Dat kwam toen allemaal langzaam naar buiten. Ja, jullie weten het waarschijnlijk al niet eens meer. Het kwam toen langzaam naar buiten. En toen eh, het gemeentebestuur van Amsterdam ook nog besloot om eigenlijk het oude centrum plat te gooien. Eigenlijk waren we een beetje jaloers op Rotterdam. Want ja, daar kon een hele nieuwe haven gebouwd worden. En Amsterdam, ja, zo'n middeleeuws stadje, wat, wat moet je ermee? Dus eh, eh, het bestuur onder leiding van de zo vereerde Den Uil besloot om het centrum plat te gooien, behalve de grachten. Want dat, ja, dat was natuurlijk chic. De grachten konden wel gedempt worden, want ja, dat is het autoverkeer. Nou, dus daar begon eigenlijk eh, het platgooien. En, en, en toen dat bij de Nieuwmarktbuurt was aangekomen, toen, ja, toen, toen stond de bevolking op. Toen kwam de bevolking in opstand. En, en dat mengsel met die Provo-beweging en, en, en je zou bijna kunnen zeggen, hoewel ik altijd dacht dat ik wel links was. En nou goed, daar wil ik verder niet over nadenken nu. Maar eh, de linkse eh, plannen in Amsterdam dat was eh, olie van Amsterdam naar raffinaderijen, werk. Het centrum, eigenlijk het oude centrum platgooien en daar ja, eh, flats neerzetten. In die tijd was dat nog een flat van tien verdiepingen. Nou, als dat nou eens op de Nieuwmarkt kon staan, nou, dan hadden we echt wat. Maar goed, die plannen eh, die, die, die gingen gelukkig niet door door een, echt een volksopstand. Eh, moet je toch nagaan dat die prachtige Nieuwmarktbuurt. De Jordaan moest ook helemaal plat. De Jordaan zou helemaal plat gaan en er zou een, keurige buitenveld gebouwd worden. Dus dat waren de plannen. En, en ja, daar een, een mengsel van, van wanhoop, van wat, wat, wat gaan we nu met deze stad doen? En van, van, van boosheid leidde er eigenlijk toe dat er in Amsterdam heel veel opstootjes eh, ontstonden. Maar niet alleen opstootjes, ook tijdschriften, eh, happenings, eh, tentoonstellingen in het stedelijk. ja, je zou kunnen zeggen dat de geest uit de fles was. Ik heb, nou, ik geloof tien, tien jaar geleden zag ik een interview met Sarkozy en Berlusconi. En die waren het erover eens dat het allemaal mis was gegaan in de jaren zestig. Toen was het gezag niet meer heilig. Toen uh, was het niet meer van vader op zoon, maar ontstond er een soort breuk. Daarvoor was het vader op zoon, moeder op dochter. Je ziet het nog op oude bedrijven, vader en zoon. Nou, die jaren zestig was eigenlijk een breuk met de vader. Die hele generatie keerde zich eigenlijk tegen, tegen het vaderlijk gezag. Dat was een, echt een onderliggend eh, motief. En heel veel zoons zijn eh, na de jaren zestig niet meer automatisch de opvolger van hun vader geworden. En voor dochters geldt dat natuurlijk ook. Het hele feminisme was een enorme bevrijding, die ook eigenlijk wortels had zo eh, jaren zestig. En dat niet alleen, ook de erkenning van, van homoseksualiteit. Ik bedoel, dat was zo'n ontzettend taboe. Ik herinner me dat ik op de middelbare school, ik geloof 17 jaar, eh, ik had een relatie met Gerard van Dreven. Niet echt, eh, ik, eh, niet echt dat hij. enzovoort, maar hij vond me een hele fijne jongen. En, dus ik, hij nam me mee naar de Fiacre. Dat was een, een, een homotent in Amsterdam, de enige. Allemaal heel geheimzinnig. Dus ik kwam die Fiacre binnen en zag daar mijn Franse leraar. En die man schrok zich echt helemaal kapot. Die, die, die kwam naar me toe en zei: Zul je dit nooit vertellen? Zul je dit nooit vertellen op school dat je meer gezien hebt? En dat kost me mijn baan. En dat, dat, dat is me altijd bijgebleven. Dat die, die fantastische man, die, die daar echt een hele goede leraar was, dat die plotseling als een eh, ja, doodsbang daar eh, vanwege het taboe op homoseksualiteit. Nou, zo was die situatie. Eh, ja, die was gewoon zo eind jaren zestig. Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. En ehm, wat er, eh, er was ontzettend veel eh, hoop. Hè, het was de beginning of a new age. Hoewel je ook al eh, zangers hoorde die zeiden: Don't you see we are on the eve of destruction? Dat soort, die, die, die balans. Aan ene kant een, opening naar een echt een, een toekomst waar iedereen zin in had. Aan de andere kant het, eh, ja, de, de, toestand van de aarde, die toen nog, nog, nog, nog maar de helft zo erg was als die nu is. Ehm, ja, het, het, was ook een tijd vol met hoop. Mensen trokken de wereld in. Mensen stichten communes om, om, om een eigen vorm van samenleving te vinden. Mensen ontdekten de, de schoonheid van andere culturen. Het was eigenlijk voor het eerst dat, dat, dat Europeanen, eh, Nederlanders. Eh, eh, naar Indië trokken. Niet om de boel daar leeg te plunderen, maar om, eh, ja, om te zien wat daar was. En om die wijsheid van het land te leren kennen. Het was echt een enorme omwenteling van potentiële slaven, alle andere volkeren, tot goeroes, eh, oude wijsheid, Ayurvedische medicijn, acupunctuur. Allemaal nog nooit van gehoord door onze voorouders, gewoon als als heidens eh, eh, eh, weggezet. En, en in, in de jaren zestig kwamen we dus achter dat er een hele diepe wijsheid ligt bij, de, bij die volkeren die wij ja, hebben uitgemoord. Daar komt het eigenlijk op neer. Het was natuurlijk toch best een, een bewustwording, zoals, zoals de laatste jaren de bewustwording begint te komen over, het, over de verschrikkelijke het verschrikkelijk uh, wat we allemaal gedaan hebben in de geschiedenis. Wat we andere volkeren hebben aangedaan. Hoe we andere mensen vernederd hebben. Hoe we hun wijsheid eh, hebben weggehoond. Hoe we hun kinderen hebben afgepakt om, om, om in katholieke of protestante kloosters eh, geher, heropgevoed te worden. Dat, dat begon ook allemaal door te dringen. Ons grote koloniale verleden, onze Jan Pieterszoon Koen, onze Michiel de Ruiter dat was eigenlijk allemaal Schorum. Dat was Schorum die die landen binnenviel en eh, leeg plunderde en de mensen als slaven over de wereld sleepte. Onze voorouders waren een roofstaat. Een roofstaat. En dat begon allemaal toen door te dringen. Dat besef was dus echt een enorm complex van dingen. Want stel je voor dat plotseling uh, Oranje boven eh, allemaal niks meer is en, eh, en, en, en, en de gereformeerde kerk ook achter je oor krabt. En de katholieke kerk. En als al die zekerheden. En als de socialisten bezig zijn uh, eh, olietanks aan te, rechten, eh, aan te leggen. En de communisten, die, dat was ook niet zo leuk daar in Rusland. Dus er bleef eigenlijk niks over. Misschien het neoliberalisme, maar daar hebben we dus. daar zien we dus nu het, resultaat van. Maar. Ehm, het leek er in ieder geval op dat zo eind jaren zestig de positieve sfeer. Van nou ja, we beginnen aan een nieuw tijdperk, we gaan het anders doen. Eh, gelijkheid van mannen en vrouwen, eh, opening van de wereld, alle culturen. En ehm, de Vietnamoorlog eh, kwam ten einde. Er waren enorme demonstraties ook hier en later tegen de kruisraketten. Er was echt een enorme ja, sfeer van verzet. Maar van de andere kant eh, ja, werd er plotseling uh, heroïne geïntroduceerd in, ja, je zou kunnen zeggen, in alternatieve kringen. En je kunt dat, eh, ja, jullie weten dat waarschijnlijk uit de tragische geschiedenis van, van een aantal, ja, muzikanten. Jimi Hendrix, Jim Morrison, zelfs John Lennon. Allemaal mensen die dachten dat heroïne de volgende stap was. Hè? Hero, hero, nou dat, eh, dat klinkt goed. En die hebben dus eigenlijk die, dat hele optimisme wat in de jaren zestig ontstond, ook mede door de ontdekking van andere culturen en ook mede door ontdekking van, eh, van cannabis bijvoorbeeld. En, en, en mensen gingen eh, rituelen doen bij de Indianen, peyote-rituelen. En die ontdekten eigenlijk dat er voorkomen andere vormen van, eh, ja, van, van tegen het leven aankijken bestaan. Maar zo begin jaren zeventig eh, begon het geluid te veranderen van All You Need Is Love en Let's Go to San Francisco. Toen kreeg je groepen als de Sex Pistols, No Future, Fuck the System en, en Heroine en Speed. En de sfeer begon volkomen om te slaan. In Amsterdam hadden we altijd ja, een aantal kunstenaars die samenwerkten. Provo was ook zo'n tamelijk artistiek. En, en, mensen als Willem de Ridder met Fluxus. Dat, dat was allemaal heel, heel geëngageerd. En eh, programma's op de radio en hoepla, televisie. Het eh, was een ongekende rijkdom. Zelfs nu, als, ik, als je nu naar... Eh, ik, ik, heb geen televisie meer. Maar als ik nu een beetje kijk wat er is... Dat, ja, het is allemaal zo, zo saai eigenlijk, vind ik. En zo burgerlijk weer. ik Heel verbaasd ben waar al die, al die vrijheid en die speelsheid en die stoutheid eh, gebleven is. Het lijkt wel alsof iedereen in een angstkramp zit. Nou ja, toen eh, het eh, All You Need Is Love eigenlijk vervangen werd door No Future, Fuck the System, enzovoort, enzovoort, enzovoort dachten wij van nou, ja wie zijn wij? Eh, eigenlijk een groepje, eh, een groep Amsterdamse, en Amsterdam betekende ook mensen vanuit het hele land hoor, die hier naartoe kwamen. Een groepje kunstenaars, dat is al een groot woord, een, groepje prettig gestoorden zou je kunnen zeggen. Wij dachten, nou dit gaat niet zo goed hier. Als wij onze vrijheid en onze ideeën en onze vriendschap en werken vanuit een ja, een soort, soort, soort ja, gemeenschappelijk ideaal, hoe vaag dat ook was. Als we dat willen bewaren, dan moeten we eigenlijk een, een plek vinden. Want als, als wij geen plek hebben waar we met elkaar kunnen zijn, ja, dan worden we straks allemaal meegespoeld, eh, allemaal individuutjes. En, eh, dus wij gingen met een groep mensen op zoek naar een plek. In die tijd werd ook Paradiso gekraakt en de Melkweg. En eh, de kosmos, eh, allemaal plekken, de namen zeggen het al, dat waren allemaal nog plekken van halleluja. Het gaat de goede kant op, Paradiso, de Melkweg, de kosmos. Eh, maar ja, wij hadden, en wij dan bedoel ik eigenlijk het Amsterdams Ballongezelschap. Dat was een groep kunstenaars, kunstenaressen die allerlei happenings organiseerden. En, en festivals, dat was eigenlijk het begin van de festivalcultuur. Maar wij deden dan vliegerfeesten. Er, geen, eh, waren geen beroemde discjockeys. Iedereen nam zijn eigen natje en droogje en instrument mee en tentje. En zo ontstond een festival met vele duizenden mensen, gewoon spontaan. En ehm, ja, ik zal beginnen met hoe Dan Ruigoort in het vizier kwam. Ik was op reis in Marokko in 1970. Dat was ook zo een van die dingen. Men ging op reis naar landen waar onze ouders nou echt niet naartoe gingen. Dus we, en we zaten daar ergens in een, eh, in een oase in het zuiden. En eh, daar lag een zieke vrouw, een zieke Franse vrouw. Ja, die lag daar, zat geen auto. En ik heb toen met, met mijn eh, lelijke eend haar naar een ziekenhuis gebracht. 100 kilometer verderop en achtergelaten. 1971. In 1972 liep ik in de stad en liep ik opeens die vrouw tegen het lijf. Nou, een enorme verrassing van... Eh, hallo, eh, dus je hebt het eh, goed afgebracht in het ziekenhuis en hoe is het en, en wat doe je hier? Ja, zei ze, ik heb een vriend in Amsterdam en die heeft een dorpje ontdekt en daar heeft, dat wordt afgebroken en, en daar heeft hij nu een, kippenhok in een van die leegstaande huisjes gemaakt. Ik zeg, wat, wat is dat dan voor dorpje? Ja, ze Ruigor, Ruigor, <laughs> Ruigor. nooit van gehoord. Trouwens, toen ik erachter kwam dat ze Ruiger bedoelde, nooit iets van gehoord. Dit was een kleine commune, helemaal in zichzelf gekeerd. Ruigoord, ver van Amsterdam, eigenlijk niemand kende het. Het waren eh, katholieke mensen van oorsprong die uit Zeeuws-Vlaanderen hier naartoe gehaald zijn toen ze hier polders hebben aangelegd en suikerbieten en een suikerfabriek in Halfweg. Toen hebben ze uit Zeeuws-Vlaanderen een aantal katholieke mensen uitgezocht. En die eh, katholieke mensen hier naartoe gehaald, of die waren katholiek. En op dit oude eiland Ruigoord hebben die hun kerkje gebouwd en hun huisjes. En hieromheen alleen maar suikerbietenvelden die naar die suikerfabriek daar gingen. Maar in Amsterdam wist eigenlijk niemand van het bestaan van Ruigoed af. Ja, men wist vaag dat er een eiland lag. Dit was een eiland vroeger, hè, in het ei. En men wist vaag dat de watergeuzen hier eh, zich verstopt hadden om tegen de Spanjaarden te vechten. En dat soort kleine dingetjes waren wel bekend. Zij namen mee naar die vriend. En die vriend die bleek, een van de huisjes daar, het er nog steeds wat eigenlijk leeg stond, want Ruigoed werd afgebroken hè, en ontruimd. Daar bleek hij een soort kippenhok te hebben. Dus hij nam me mee. Ik zag, kwam dit dorp binnen. Ik zag deze kerk. En ik dacht meteen, dit is de plek. Dit is de plek die we zoeken om in de toekomst samen te kunnen zijn. En onze ideeën te kunnen blijven beleven. En wie weet, op een bepaald moment nog weer eens te kunnen uitdragen. Want dat, dat dit zou gebeuren, zoals ik hier vandaag sta, dat was totaal. Nou, dus het is eigenlijk ontzettend goed gegaan dat, dat, dat dit kan. Maar in ieder geval, ik zag die kerk en ik dacht, oh, dat is echt, echt die, kerk riep als het ware. Ik wist er niks van, ik was hier nog nooit geweest. En ik liep naar de pastorie hiernaast, klopt op de deur. Die werd opengedaan door een oude pastoor in een ravelige gewaad. En eh, ik zei van, eh, dag meneer pastoor, eh, wat hoor ik? Gaat uw kerk plat? Ja, ja, mijn kerk gaat plat. En het is verschrikkelijk. Het bisdom heeft het hele dorp verkocht. Ze hebben mij niet eens geraadpleegd. De mensen trekken weg. Ik heb nog maar tien mensen in de kerk op zondag. En dat is het enige inkomen wat ik heb. Van die tien mensen, we kunnen nauwelijks eten. Ik heb geen, geen geld voor de nieuwarbeid. Ze hebben me gewoon verraden. Ik zeg van, nou ja, maar, maar maar zou u dan eh, belangstelling hebben eh, in een poging om die kerk te behouden? Hij zei, kerk behouden? Nee, die, die, die gaat weg. Het is al verkocht, die gaat plat. Ik moet hier blijven zitten tot de dag dat het gesloopt wordt. Want anders zijn ze bang dat er krakers in komen. Ik zei, nou, eh, dat hebben ze goed gedacht. Want ja, we hebben net eh, die Nieuwmarktbuurt weten te redden. En ik denk, ja, wie weet, wie weet. Ik had het, ook het idee dat iets mij riep hier. Eh, heel gek. Een, een, soort van, eh, ja, een, soort van onderaard stemmetje. Van wij willen niet verdwijnen, dit eiland wil niet verdwijnen, dit eiland wil niet verdwijnen. Help ons, kom. Nou ja, het is natuurlijk een beetje een dichterlijk een, een dichterlijke eh, hallucinatie, maar eh, bij nader inzien was het nog niet zo gek. Want eh, ja, die Sint Geertruid, die hier dan, het is een Geertruidskerk, Gertrudis. Nou ja, als je Sint Geertruid gaat onderzoeken, dan kom je heel veel afpellen van christelijke laagjes en vrome nonnen. Kom je terecht bij de godin Vrouw Holle. Vrouw Holle. En eh, nou ja, dat, dat is weer een heel verhaal. Vrouw Holle, hoe die langzamerhand verchristelijkt is. En, eh, en ja, als Geertrui daar weer de, weer de kop op stak. Maar wij waren wel vooral geïnteresseerd in vrouw Holle. Wat was dat nou toch voor iemand? Nou, dat, ja, die, dat, dat was een aardegodin. godin. En goed, kun je, over het sprookje kun je veel meer vertellen. Maar ik had het gevoel dat er van onder de aarde ook een stem kwam van wij willen niet, dit eiland wil niet ondergespoten worden. Dit eiland wil niet verdwijnen zoals deze hele omgeving nu een platte zandvlakte is met alleen maar olietanks zonder één vogel. Dat is echt opvallend. Als je er tussen die olietanks loopt, er is niet één vogel, niet één vlinder. Een spin, nee. Dat is een wereld die niets meer met de aarde te maken heeft. Maar goed, dat is wat anders. Eh, ik zei tegen die pastoor, nou misschien, misschien, misschien kunnen we met een groep mensen uit Amsterdam deze zaak eh, overeind houden. Nou, zei hij, als dat zou lukken. En toen dook ook zijn huishoudster op, daarachter, en die zei, ik bid voor jullie hoor, ik bid voor jullie. Nou, dus dat zat wel snor. Eh, dat was eind, nou zomer 1972, dus eigenlijk precies 50 jaar geleden nu. Nou, ik heb eh, een aantal mensen opgetrommeld, ook van, die, van, die, van het ballongezelschap en kunstenaarsvereniging. Van jongens, die kerk, dat is echt fantastisch. Dat is een soort paradiso buiten de vesten. En eh, daar kunnen we gaan experimenteren en dingen voorbereiden. We hadden nog ineens het idee van die huisjes. Eh, de pastoor zei, nou, ik ben op jullie hand. Als, als, als de slopers komen, dan geef ik jullie de sleutel. Dan kunnen jullie in de kerk. Maar wanneer komen die slopers? Dat wisten we niet. Dus we zijn toen met een paar mensen gaan kamperen in de tuin hier, in de, in de, in de, in de kerktuin. En daar hebben we drie maanden gestaan. En eh, toen kwam op zeker dat de pastoor, ik heb bericht gehad, ze komen morgen hoor, ze komen morgen. Oh, nou, oké. Wij razendsnel eh, ons kleine netwerk in Amsterdam opgebeld. En de volgende dag stonden er dus wel zo'n honderd mensen en een paar journalisten. En... Eh, het was uh, tien uur s ochtends, geloof ik. Druigoed was toen nog veel ontoegankelijker dan nu. Er was één klein weggetje waar je door de weilanden kon je zo. En wij stonden hier te kijken en we zagen in de verte een enorme sloop mobiel aankomen met zo'n bal door de weilanden. Met allemaal eh, jeeps en werkkarretjes erachter. Dus we dachten, oké, daar komt hij. We hebben toen dat ene weggetje geblokkeerd met auto's. Ze konden er niet door. Oh, die slopers die stopten daarvoor en die wisten eigenlijk niet zo goed eh, wat ze moesten doen. Hadden is helemaal niet op gerekend. Dus die begonnen eh, te bellen naar Amsterdam, naar wethouder Han Lammers. Die toen de tijd verantwoordelijk was voor de sloop van dit hele gebied. En het eh, stichten van een prachtig socialistische industriedroom. Ehm, Han Lammers. Maar Han Lammers was aan het zeilen en eh, in die tijd had je natuurlijk nog helemaal geen mobieltjes. Ik spreek over 50 jaar geleden. Dus bellen, bellen, bellen. Nee, de wethouder is eh, op het IJsselmeer. Nee, is niet te bereiken. Jezus, wat nu? Eh, nou, toen een van die slopen zei... ja, dan moeten we de burgemeester van, uh, van maar bellen. Want dit dorp was toen nog Haarlemmerlieden. Later heeft Amsterdam het op sluwe manier in weten te pikken. Geannexeerd als het ware. Maar toen was het nog ruig Ruigoord. Dus die slopers bellen naar, eh, of een van die slopers belt naar de burgemeester van Haarlemmerliede. En wij stonden daar af te wachten van, oh, straks komt die man misschien met een politiemacht. Kwam die burgemeester aanrijden in een, in een heel bescheiden autootje. Hij sprong eruit en hij brulde tegen die slopers. Wat doen jullie hier? Wegwezen! Dit is mijn gemeente. Ik heb hier helemaal geen toestemming voor gegeven. Totale verrassing. Die burgemeester was een maand eerder hier benoemd als, als eh, afbraakburgemeester. Hij was benoemd door de provincie om deze Halemelieden op te heffen. Dat moest verdeeld worden tussen Amsterdam en Nijmuiden. Dus dan zou Amsterdam de industrie en van Nijmuiden dan zou het nu echt een soort... Ja, en dat was bij Rotterdam, dat was eigenlijk de bedoeling. Er was nog nauwelijks bewustzijn van milieuvervuiling en dat soort dingen. Maar die burgemeester zegt, ik, eh, ik ben hier wel eh, aangesteld om deze gemeente op te heffen, maar ik ben van gedachten veranderd. Ik kom in mijn gemeenteraad en ik merk dat al die mensen tegen zijn. Die willen niet opgeheven worden. Dat zijn de belangen van de, van de grote industrieën. En daar sta ik niet voor. Dus die man, eigenlijk een stijle CDA, maar uit het goede hout gesneden. Een soort omzicht of zo. Die, eh, die zegt, eh, <laughs> ja jongens, dit gaat gewoon niet door tegen die slopers. Bin maar in. En die slopers echt helemaal eh, totaal, die dropen af. Die wagen reed weer weg. Die burgemeester zegt, nou goed om kennis met jullie te maken. Ik denk dat we in de toekomst wel eh, gaan samenwerken. Met, met, met, met ons dus. Eh, ja, we liepen terug het dorp in, oké. De pastoor en zijn huishoudster kwamen ons tegemoet. En, en hij gaf ons de sleutel en ga binnen. En op dat moment zagen we tot onze verbijstering dat uit al die huisjes, eh, ongeveer een derde van het dorp stond nog overeind, al die huisjes, daar gingen de deuren open en er kwamen de bewoners uit met een koffertje. En die keken om zich heen en ja, die liepen het dorp uit. Het bleek dus dat zij de opdracht gehad hadden om in hun huizen te blijven zitten. Ze hadden al een ander huis toegewezen gekregen, maar ze hadden de opdracht te blijven zitten tot het moment dat het gesloopt zou worden. Ook uit angst voor, eh, voor het kraken. Dus toen die slopen zich terugtrokken en <laughs> toen kwamen al die mensen uit hun huis. En wij stonden helemaal perplex. Een enkeling die pakte nog een steen van de oude bewoners en die gooide ze eruit in en die riep, jullie krijgen het niet hoor. Maar goed, ze verdwenen. En toen de avond eh, viel, toen zaten in alle huisjes van Ruigoord plotseling... <laughs> ja, krakers, <laughs> zou je kunnen zeggen, eh, met een lampje. En we wisten eigenlijk niet wat ons overkomen was. Een heel dorp, een heel dorp. Wat zomaar, ja, ons in de schoot geworpen was. Ja, en vanaf dat moment begint de wonderlijke geschiedenis van Ruigoord. En het is eigenlijk ook A Course in Miracles. Steeds als we dachten, ja, nu redden we het niet meer. Ja, nu, nu wordt de druk te groot. Uh, eh, we zitten hier op een gebied waar olietanks moeten staan. We zitten hier in een gebied waar eigenlijk geen mensen mogen komen. Het is een van de zwaarst beveiligde gebieden van de haven. Maar ja, we zitten hier wel. <laughs> En die olietanks die kwamen langzamerhand om ons heen. En de druk werd groot. Jullie moeten weg, hier moeten olietanks. Hier kunnen helemaal geen mensen zijn. Hier mag je zeker geen feesten geven. Dit kan niet. Beveiligd, hoogbeveiligd gebied. Maar we zaten er. En steeds op het moment dat we dachten, ja, nu redden we het niet meer dan gebeurde er weer een wonder. Dat is echt ongelooflijk. Ehm, een rechtszaak of, of een politicus die, die door de mand viel. Of, of, maar ja, we begrijpen het zelf niet zo goed. Behalve dan dat, eh, dat we in de loop van de jaren ontdekt hebben dat het best een bijzonder eiland is. Ik weet niet of jullie daar, eh, of daar eh, iets voor voelen, maar we hebben hier een keer de Noord-Hollandse Wichelroede-vereniging gehad. Dat is eigenlijk wel heel grappig, maar echt heel serieuze mensen en een stuk of twintig, allemaal met een wiggelroede. En die begonnen het dorp rond te lopen en te wiggelen, wiggelen, wiggelen. Nou, wij stonden zo'n beetje te kijken van wat komt daar nou uit. Nou, het bleek, er loopt hier een vette leelijn. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar eh, dat zijn eigenlijk de, de aderen van de aarde. Dat zijn, of eigenlijk is het het zenuwstelsel, zou je kunnen zeggen. De aderen, dat is misschien het ondergrondse water, maar er is ook een zenuwstelsel, blijkbaar. En dat wordt gevormd door leylines. Dat zijn eigenlijk een soort krachtlijnen. De Chinezen noemen het drakenlijnen. En ja, op die lines, je ziet het bijvoorbeeld in Engeland nog heel sterk, daar werden eh, monumenten gebouwd, Stonehenge eh, of, megalieten neergezet. Dat waren een soort krachtpunten. En die, eh, onze wichelaars vertelden dus, door deze kerk loopt een leylijn en er zijn twee vortexen, ben ook niet zo'n expert, maar er is een positieve vortex en een negatieve vortex in deze kerk. Dus er is een plek waar blijkbaar de kracht naar boven komt en er is een plek waar je eh, ingezogen wordt. Dus het lijkt wel een beetje op de gewone wereld. Ehm, dus dat is iets, een leelijn. Eh, ja, wat is dat? Eh, dat, dat? dat, herkennen wij niet in Nederland. bovendien hebben we in de loop van de jaren heel veel contacten gelegd met, met ja, met andere culturen. We hebben eigenlijk eh, hier de Aboriginals uit Australië. Eh, met, hun uh, didgeridoos en, en, en, en, stokken met een fantastische cultuur eigenlijk. Die hebben we hier al in de jaren tachtig op een festival gehad. Nou, dat was echt ongelooflijk. Ze mochten van hun voorouders absoluut niet in een huis van een blanke. Want ja, dat waren natuurlijk de mensen die daar hun cultuur vernietigden. Maar ze voelden ook wel dat, dat, dat dat er ook iets, ja, iets positiefs naar hun in, in die blanke cultuur zit. En, en was voor hun een van de, een van de plekken waarvan ze voelden: hé, hey, hier worden we niet eh, eh, uitgescholden of gediscrimineerd. Nee, hier zitten mensen ontzettend goed te luisteren naar wat we, eh, wat we hier aan muziek maken en wat we vertellen. Nou, we hebben de Mongolen, toen Mongolië openging, boventoonzangers en slangendanseressen, Amerikaanse Indianen. Eh, afgelopen week nog drie eh, eh, vrouwen, wisdom keepers uit het Amazonegebied, uit Peru en van de Lakota-Indianen. Ontzettend sterke vrouwen, grandmothers. ze noemen zich aardegenezeressen. Uh, die waren hier in Ruigoord en, en die zeiden van ja, maar eigenlijk zo'n dorp als dit, dat verschilt eigenlijk niet zoveel van een dorpje in het Amazonegebied. Jullie zitten hier, hieromheen is industrie. De bewoners zijn verjaagd voor industrie. Nou, hetzelfde gebeurt in het Amazonegebied. Wat, wat is het verschil? En jullie zijn dus eigenlijk hier gekomen om, nou ja, om, om, nou ik kan niet zeggen om die oorspronkelijke bewoners te beschermen, want die waren allemaal verdwenen. Maar toch, om, oh, jullie zijn eigenlijk een soort stammetje wat, wat, wat, wat, vecht tegen die olie eh, olieindustrie. En wat helemaal erg was, die fruit het Amazonegebied die was van het Krenak-volk. En die vertelde dat haar volk 30 eh, jaar geleden 40.000 mensen telde en nu nog 650. En dat eh, de grote rivier die door hun gebied loopt, sinds een jaar of vijf totaal vervuild is door een mijnindustrie. Eh, ergens vlak buiten dat gebied, die gewoon al dat gif, dus hun hele levensonderhoud is bedreigd. Nou, zij kwam dus hier en er naar het einde van het pad hier. Ik weet niet of, jullie dat eh, jezelf hebt aangedaan om die dijk op te klimmen. En dan zie je dus wat hier omheen ligt aan industrie. En dan zie je hier dat, dat piepkleine dorpje. toen die vrouw het Amazonegebied op die dijk klom, toen, ja, ze barstte in tranen uit. Ze zegt dus, hier liggen al die spullen die bij ons weggeroofd worden. Al die containers, al die olie, al dat hout, al die code. Het wordt bij ons weggeroofd. En dat ligt hier dus. Dit is dus het einde van, van de lijn waar ik nu sta. En ja, dat was natuurlijk, dat had ik, eigenlijk had ik me dat ook nog nooit zo scherp gerealiseerd. Nou, ze gingen eh, die drie de vrouwen gingen een waterritueel doen. En dat betekende dat ze het water zegenen. Nou, ze namen een bak water uit de, uit de haven en ze voelden dat. En ja, ik had natuurlijk wel net in de krant gelezen dat 99% van het oppervlaktewater in Nederland vergiftigd is. Of in ieder geval niet dus toen die vrouw die bak pakte en nou, dat was echt... <gasps> Ze hadden nog nooit zo'n slechte kwaliteit water in handen gehad. En ze zijn ook waterkeepers. Zij zijn, nou ja goed, het zit allemaal in die inheemse cultuur. Maar <clears throat> ehm, wat ik dus wilde vertellen is dat de haven, eigenlijk onze grote tegenstander, heeft nooit begrepen waarom ze ons niet weg kunnen krijgen. En ik heb altijd gedacht, ja, maar al die shamanen en die priesteressen en die, en die, en die mensen, zelfs wij, allemaal mensen die Ruigoord een, iets, een, goed, een goede toekomst wensen. En die shamanen die zelfs nog verder gaan, die gewoon een cirkel leggen en een ritueel en woem, woem, woem. En zingen met z'n allen voor. En de haven weet niet wat het is. Ze snappen niet waarom ze deze plek niet kunnen krijgen. En ik denk, er zit hier een, ja, een tamelijk onzichtbare bescherming. En dat komt zowel vanuit de leelijns als vanuit, ja, uit een andere hoek. En eh, dan, eh, ik weet niet of jullie is opgevallen dat op deze toren geen kruis staat. Maar een heel ander symbool. En dat symbool wat erop staat, <laughs> dat is een heel interessant verhaal. Het is een, een, een, soort van spelletje wat we, wat we ja, lang geleden in, eh, ja, in de jaren zeventig eh, zochten we eigenlijk naar een soort symbooltje voor het ballongezelschap. Dat is dan de groep kunstenaars die, eh, ja, die hier ook zich gevestigd heeft. Heel losse, losse groep hoor, verder niks. En dat symbooltje, dat, dat werd toen... je kunt het daar ook zien, het hangt daar oranje daarboven... En eh, dat symbooltje betekent eigenlijk, als het mannelijke en het vrouwelijke samengaan, glimlacht de eeuwige geest. Als het mannelijke en het vrouwelijke samengaan, glimlacht de eeuwige geest. En eh, dat, ja, dat is eigenlijk ook het symbool van ruigoed geworden. Want eh, ja, wij geloven heel erg in, in het, dat wat men vrouwelijk noemt. En dat zal misschien ook samenhangen met vrouw Holle en, en, en Dat wat men vrouwelijk noemt. En wat natuurlijk honderden jaren lang onderdrukt is. En je kunt heel, heel simpel stellen: vrouwen zijn gevoel, mannen zijn verstand. Eh, vrouwen zijn de rechter hersenhelft, mannen zijn de linker hersenhelft. Eh, nou ja, dat, dat, zijn allemaal totale simplificaties. Als je ietsje verder gaat, zeg je: vrouwen zijn empathisch. Of het vrouwelijke is empathisch. En wow, het mannelijke is, eh, is meer concurrerend en hiërarchisch. Eh, dus wij dachten, ja, als het mannelijke en het vrouwelijke samengaan, dan krijg je dus mensen. Man, vrouw, allebei eigenlijk halve mensen. Eh, als je, als je de oude definitie hanteert, vrouw, gevoel, man verstand. Nou, vrouw in de keuken, man, eh, man naar het front, om het maar eens extreem te stellen. en dan vroeger had je man en vrouw en daarboven stond God. God, maar eh, ja, ik denk man, vrouw, mens. Als het mannelijke en het vrouwelijke samengaan, dat wil zeggen als de linker en de hersenhelft, rechter hersenhelft weer verbonden worden, als gevoel en verstand weer samengaan, dan krijg je eigenlijk pas een compleet mens. En God, nou, eh, voorlopig maar even vergeten, lijkt mij. Maar, eh, en, ehm, ehm, dat is iets wat je ook al heel vroeg terugvindt, bijvoorbeeld bij de surrealisten. De surrealisten, dat was ook een kunstenaarsstroming met een bepaald beeld. Die, die zeiden, ja, de komende mens is de androgyn. De androgyn is de mens waar die voelt en denkt. Nou, wij hebben natuurlijk vanaf de jaren zestig gezien dat mannen hun haar lieten groeien, oorbelletjes indeden, dat vrouwen tuinbroeken aantrokken dat ze uiteindelijk nog beter voetballen dan mannen en wielrennen en wiskunde. En eigenlijk dat de emancipatie van de vrouw heeft een enorme vlucht genomen. En het wachten is eigenlijk op de evrouwcipatie van de man. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de man, ja, in zekere zin is achtergeraakt. Die had natuurlijk ook het patriarchale privilege. Eh, maar de gevoelige mannen, zou ik dan maar zeggen, ja, die bestaan ook. En, en ja, wij denken eigenlijk of wij, ja, ik, ik, spreek over wij, maar eigenlijk is het een super individualistisch dorp. Eh, we denken eigenlijk dat als, inderdaad, als het mannelijke en het vrouwelijke samengaat, dan glimlacht de, geest, de spirit. En tot onze grote verbazing bleef het niet bij lang haar en oorbellen, maar kwamen er gigantische genderverschuivingen. En, en nou ja, jullie weten het, ik bedoel, eh, eh, ik denk persoonlijk eh, dat mensen niet in een verkeerd lichaam geboren worden. En dat de hele bevrijdingsstrijd juist erop gericht was om jezelf te kunnen zijn. Of je nou een piemel of een kut hebt. Maakt niet uit. Je kunt alles, alles in dat lichaam waarin je zit, kun je beleven. Nou, ik heb zelf ook eh, ik, hele goede vrienden en vriendinnen die zich, die zich hebben laten opereren. Dus ik zal ook nooit, ik heb daar vol respect voor, maar ik denk wel dat het eigenlijk niet nodig is. Om als jij als een vrouw in een mannenlichaam, als als een man in een vrouwlichaam, doe het gewoon. Het is een vorm van mens die gewoon bestaat. En, en nu met deze, deze dingen die nu gebeuren, bijvoorbeeld eh, eh, gender fluidity. Ik, ik, dacht, ja, hoe kan dat nou? Dat, dat, dat, dat, mensen zich eh, niet meer weten of ze jongen of meisjes zijn. Totdat ik een paar maanden geleden hier een toneelstuk eh, eh, meemaakte. waarbij je een koptelefoon opkrijgt en waarbij een transgender hen, zijn of haar, hen, verhaal vertelt. En dat was echt voor mij een eye-opener. Ik kreeg een jongen van twintig, geboren met zo'n kleine piemel, die niet weet of die man of vrouw is, die geen behoefte heeft aan, aan neuken, aan seks, die wel heel fijn vindt om, om, om te strelen en vertrouwen te vinden. En die zei, ik weet het gewoon niet, ik weet het niet en ik ben gewoon zoals ik ben, ik ga me ook niet meer naar vrouw laten opereren of naar die. En het blijkt dus dat er een, een hele generatie geboren wordt die, eh, die de grenzen tussen mannelijk en vrouwelijk helemaal niet meer zo scherp zien. En ik zie dat eigenlijk als een stap vooruit. In de eerste plaats is het natuurlijk fantastisch als die enorme voortplantingsmogelijkheid van mensen enigszins beperkt wordt doordat eh, het, eh, het, het zaad eh, eigenlijk verzwakt. En dan wil ik nog even een leuke anekdote vertellen. In het Bodenmeer in Zwitserland, waar veel rivieren samenkomen, daar hebben ze ontdekt dat de vissen, de laatste 20 jaar, hebben 30 jaar onderzoek gedaan, de vissen in het Bodenmeer veranderen van geslacht die veranderen van geslacht. Vooral hun mannelijke eigenschappen verliezen ze. En hoe komt dat? Door de anticonceptiepil. Al dat oestrogeen wordt uitgepist, het komt in het drinkwater. En in die vissen vindt dus een, een geslachtsverschuiving plaats. Een oestrogenisering van de wereld via drinkwater. Nou, stel je voor dat, eh, dat het ook met mensen een beetje het geval is. <laughs> dat zou toch wel heel, heel ironisch zijn. Maar goed, eh, <laughs> dat even helemaal terzijde. Ja, jullie zullen daar in het onderwijs ook wel eh, mee te maken krijgen. <laughs> ik, ik weet niet of ik mijn drie kwartier al eh, overschreden heb. <laughs> Waar zitten we? Weten jullie het? Hoe laat is het? Hoe laat? Oh, ja, ik mocht tot half één. Nou ja, dit, ja, er is zo ontzettend veel te vertellen. En, en eh, ik heb het nog ineens gehad over hoe we hopen dat we hier in de nabije toekomst als een soort van ja, een, een, een ouderwets rotje in de branding. Ik bedoel, de wereld piept en kraakt. De hele technologische bovenlaag verliest volgens mij het contact met, met, met de menselijke wereld. En ja, in Ruigoed hebben we in ieder geval laten zien dat je gewoon met een olielampje en een houtkacheltje en een groentetuintje kunt overleven. Met behulp van heel veel vriendschap en onderlinge verbondenheid. Het is, het is uiterst primitief, uiterst simpel. Als het licht uitvalt, dan gebeurt er eigenlijk nog niet eens zoveel. Dus eh, in de toekomst die wij tegemoet gaan met de wereld en waarbij toch wel heel veel zekerheden ja, aan het wankelen zijn, denk ik dat deze eenvoudige, simpele vorm van samenleven toch, toch een soort positief geluid zou kunnen vormen. En, en ik moet zeggen dat eh, vrouwen in Ruigoord een steeds grotere rol spelen. En wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat kinderen het hier ontzettend naar hun zin hebben. Want op een plek waar kinderen graag komen, ja, dat is volgens mij, eh, daar is het evenwicht van, ja. Dus, nou ja, daar zijn we min of meer ingeslaagd en mee bezig. En volgend jaar vieren we ons 50-jarig bestaan, helemaal ongelooflijk. En nu zitten jullie hier en mag ik dit verhaal vertellen. Dus ja, ik ben eigenlijk een, een, een, dankbare oude eikel. En jullie die zo'n belangrijke rol spelen in de toekomst van onze kinderen. Heel veel kracht en sterkte. docentenmiddag in hoort. Lieke Dijkstra met band. En dit was, dit waar je nu naar luistert, is een heel klein stukje. Samhain, viering 31 oktober in en om de kerk van Ruigoort heen. was er in oktober ineens een viering, een event in Ruigoord. De, het 100-jarig bestaan van Jack Kerouac. En ik dacht nog, Jack Kerouac, dat is een verzinsel van een stelletje lieve mensen in de Verenigde Staten, kunstenaars, schrijvers. Deze man heeft dus echt bestaan en hij heeft heel veel boeken geschreven. En het is eigenlijk een openbaring over de jaren 50. De jaren 50. Er waren dus twee mensen die allemaal gedichten hadden meegebracht. En die dus ehm, die voorgedragen wilden hebben door het publiek op de zondagavond. En daar gaan we nu naar luisteren. Art, uh, an actor, a singer, an artist, and the son of my beloved girlfriend Elizabeth, who showed up unexpectedly two nights ago in Amsterdam. He's going to be reading a Kerouac poem. All right. Hello, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. Like he said, my name is Anton Rosnow. I'll be reading a selected haiku by Jack Kerouac. I hope you enjoy. Rainy night. The top leaves wave in the gray sky. April mist under the pine at midnight. Water in the bird bath. A film of ice on the moon. Sun is shining on a distant mountain, the low moon. Some trees still have naked winter look, spring day, my cat eating at his saucer, spring moon, the summer chair rocking by itself in the blizzard, reading my notes, the fly stepping from the page to the finger. The little worm lowers itself from the roof by a self-shat thread. The jazz trombone, the moving curtain, spring rain. I went into the woods to meditate. It was too cold. White clouds of the steamy planet obstruct my vision of the blue void. Hot coffee and a cigarette. Why Zazen? Run over by my lawnmower, waiting for me to leave. The frog. A raindrop from the roof fell in my beer. A cow taking a big dreamy crap, turning to look at me. Thank you, ladies and gentlemen. Thanks. Thank you. And next poet up will be well. The poet is Ruth Weiss, who uh, just passed away a year or two ago at age 93. She was a seminal figure in the Beat Generation, although women were not as accepted or appreciated. But um, and to read Ruth Weiss, we have Ava who showed up with Anton, his new love, from France, where they met and they met at Burning Man. So here's Ava. Yeah, hello everyone. So yeah, no, no one is perfect. I'm French, so but um, I <laughs> when I saw the movie uh, just um, some hours ago, I understood and uh, Jack Kerouac was uh, crying and swearing and dreaming in French, so maybe it's a good thing. <laughs> it's a good stuff. So, okay. So it's uh, Ruth West, uh, summer 1950, summer 1950, and two months, month to month, I pay my $45 a month rent. A room with a shower, a room with a view, facing the back of the new school for social research narrow window from floor to ceiling. It's wide lane chef open arm to a growing stack, stack of books, gathered from the New York treasure trove of second-hand bookstores. The whisper of ghosts, this old house, unlike any of, of its New Year's neighbors, two old ladies in gossip this house and the tree in front, the landlady, a once famous lawyer, championed the poor, called a radical. Breakfast is a spot nut, a kind of donut. Lunch is a 13 cents hot dog with a um, sauerkraut broth in the subway station. Sup- super, well, maybe a candy bar or better yet, a 10 cent beer on the MacDougall Street. I'm 22. Don't think I will make it 30. Don't think. Great. Words are my friends. Words are wings. Protect. I have a room on my own. I shall always have a room of my own. That I will. This cancer girl got to have a room of, of her own. Summer heat Heavy man, few places, few schools. All, all pay the rent. Got to pay the rent. I walk through Washington Square. A voice familiar say, hey, you speak German? You speak French? There is a convention in Atlantic City. They need interpreters. Here, here's a number, hurry. It's a job for a week. To a breath of sea air pays for hotel meals and 12 dollars a day. A miracle. My life a crazy quilt of miracles. The boardwalk at Atlantic City monopolize the game. I translate technical terms I don't understand. The words are the same. It's all on the accent. Yeah, I believe it. <laughs> um, the, right, uh, the night is my own. I listen to the surf. Order room service for one, a sandwich and a beer. Then hid away from the sea to the dark part of town. Am I, am I blue? The notes of a sax a rose, oh lordy, on Hermes wings street after street, my feet in front of a neighborhood bar, bye bye blues, no more a stranger in the city. Miss D, they are doing your songs for seven days, night after night. The only white face in the place, they treat, they treat me so fine. Thank you. Thank you. Oké, um, next up we have... Hey, we have... We gaan even overnieuw, want deze um, geluidsopname heeft wel beide kanalen. that? I'll take Is nog bezit? Ja, deze. Ook is You're out. Jullie luisteren naar Radio Ruigoord. So, without further ado, here is uh, Anton Raziel, who's uh, an, art, uh, an actor, a singer, an artist, and the son of my beloved girlfriend Elizabeth, who showed up unexpectedly two nights ago in Amsterdam. Yeah. Reading the Carol All right. Hello, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. Like you said, my name is Anton Ross, I'll be reading a selected haiku by Jack Kerouac. I hope you enjoy. You will. Rainy night. The top leaves wave in the gray sky. April mist under the pine at midnight. Water in the bird bath, a film of ice on the moon. Sun is shining on a distant mountain, the low moon. Some trees still have naked winter look, spring day. My cat eating at his saucer, spring moon the summer chair rocking by itself in the blizzard, reading my notes, the fly stepping from the page to the finger. The little worm lowers itself on the roof by a self-shat thread. The jazz trombone, the moving curtain, spring rain. I went into the woods to meditate. It was too cold. White clouds of the sleepy planet obstruct my vision of the blue void. Hot coffee and a cigarette. Why Then Run over by my lawnmower, waiting for me to leave. The frog. A raindrop from the roof fell on my beer. A cow taking a big dreamy crap, turning to look at me. <laughs> Thank you, gentlemen. And next poet up will be, well, the poet is Ruth Weiss, who uh, just passed away a year or two ago at age 93. She was a seminal figure in the Beat Generation, although women were not as accepted or appreciated. But um, to read Ruth Weiss, we have Ava, who showed up with Anton, his new love, from France. Where they met, and they met at Burning Man. So. Hello everyone. So yeah, no, no one is perfect. I'm French, so but um, <laughs> I, <laughs> when I saw the movie uh, just um, some hours ago, I understood that uh, Jack Kerouac was uh, crying and swearing and dreaming in French, so maybe it's a good thing. <laughs> it's a good stuff. So okay. So it's uh, Ruth West, uh, summer 1950, summer 1950, and two months, month to month, I pay my $45 a month rent. A room with a shower, a room with a view, facing the back of the new School for Social Research, narrow window from floor to ceiling, its wide lane chef open arm to a growing stack, stack of books gathered from the New York treasure trove of second-hand bookstores. The whisper of ghosts, this old house, unlike any of, of its New Year's neighbors, two old lady in gossip. This house and the tree in front, the landlady, a once famous lawyer, championed the poor, called a radical. Breakfast is a spot nut, a kind of donut. Lunch is a 13 cents hot dog with um, sauerkraut broth in the subway station. super, well, maybe a candy bar or better yet, a 10 cent beer on the McDougall Street. <laughs> I'm 22. Don't think I will make it 30. Don't think. Right. Words are my friends. Words are wings. Protect. I have a room on my own. I shall always have a room of my own. That I will. This cancer girl got to have a room of, her own. Summer heat, heavy man, few places, few schools. Hope, hope pays the rent. Got to pay the rent. I walk through Washington Square a voice familiar says, Hey, you speak German? You speak French? There is a convention in Atlantic City. They need interpreters. Here, here's a number. Hurry. It's a job for a week. To a breath of sea air. Pays for hotel meals and $12 a day. A miracle. My life, a crazy quilt of miracles. The Boardwalk, Atlantic City, monopolize the game. I translate technical terms I don't understand. The words are the same. It's all on the accent. Yeah, I believe it's true. <laughs> um, the right, uh, the night is my own. I listen to the surf. Order room service for one a sandwich and a beer, then hid away from the sea to the dark part of town. Am I, am I blue, the notes of a sax a rose, rose, oh lordy, on Hermes, Hermes wings, street after street, my feet in front of a neighborhood bar, bye bye blues, no more a stranger in the city. Miss D, they are doing your songs for seven days night after night, the only white face in the place, they treat, they treat me so fine. Wow. Okay, um, next up we have. Great. Great. Okay, we have Hans Plump will be reading Allen Ginsberg's um, America. Oh. Is Hans Plump? Yes, Here he yeah. comes. And everyone knows Ginsberg. He was one of the, create, the, the moving forces of the Beats. And um, he was discovered at the Sixth Gallery, or his poem Howl was read at the Sixth Gallery, which made him famous, where Kerouac was passing out wine to the audience. And Everybody got excited. Here, without further ado, Hans Blatt. Okay. Well. America. America, I've given you all, and now I am nothing. America, $2.27. January 17, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good. Don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes when will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You make me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspapers for months. Every day somebody gives, somebody goes on trial for murder. America, I feel sentimental about the wobblies. America, I used to be a communist uh, uh, when I was a kid. I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. When I go to Chinatown, I get drunk and never get laid. My mind is made up, there is going to be trouble. You should have seen me reading Marx. My psychoanalyst thinks I'm perfectly right. I won't say the Lord's Prayer. I have mystical visions and cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came over from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Time magazine? I'm obsessed by Time magazine. I read it every week. Its cover stares at me every time I slink past the corner candy store. I read it in the basement of the Berkeley Public Library. It's always telling me about responsibility. Businessmen are serious. Movie producers are serious. Everybody is serious but me. It occurs to me that I'm America. I'm talking to myself again. Asia is rising against me. I haven't got a chairman's chance. I better consider my national resources. My national resources consist of two joints of marijuana, millions of genitals, and unpublishable private literature that jet planes 1,400 miles an hour and 25,000 mental institutions. 25,000 mental institutions. I say nothing about my prisons, not, nor the millions of underprivileged who live in my flower pots under the light of 500 suns. I have abolished the whorehouses of France. Tangiers is the next to go. My ambition is to be president, despite the fact that I'm a Catholic. America, how can I write a holy litany in your silly mood? I will continue like Henry Ford. My strokes are as individual as his automobiles. More so, they're all different sexes. America, I will sell your strokes 25, $2,500 a piece. 500 down on your old strophe. America, free Tom Mooney. America, save the Spanish loyalists. America, Sacco and Vanzetti, must not die. But they did. <laughs> America, I am the Scots. I am the Scottsboro boys. America, when I was seven, Mama took me to the communist cell meetings. They sold us garbanzos, a handful per ticket. A ticket cost a nickel, and the speeches were free. Everybody was, everybody was angelic and sentimental about the workers. It was all so sincere. You have no idea what a good thing the party was in 1835. Scott Nearing was a grand old man and real mensch, mother, blur, the silks, Frankus, Avich, Weiblich, made me cry. I once saw the, the Yiddish orator Israel Amtu playing. Everybody must have been a spy. America, you don't really want to go to war. America, it's them bad Russians, them Russians, them Russians, and them Chinaman, and them Russians. The Russia wants to eat us alive the Russia's power mad. She wants to take our cars from our garages. Her wants to grab Chicago. Her needs a red Reader's Digest. Her wants our auto plants in Siberia. Him big bureaucracy running our filling stations. That no good. Ugh. Him make Indians learn a read. Him need big black niggers. Ha! Ah. Herb made us all work 16 hours a day. Help. America, this is quite serious. America, this is the impression I get from looking in the television set. America, is this correct? I better get right down to the job. It's true, I don't want to join the army or turn letters in precision parts factories. I am nearsighted and psychopathic anyway. <laughs> America, I'm putting my queer shoulder to the wheel. <laughs> the Anglo-Saxon tradition in the first canto and demolish the barbarian invaders. When the San Francisco Giants take the field and everybody stands up to the national anthem with some Irish tenor's voice piped over the loudspeakers, with all the players struck, stuck dead in their places and the white umpires like Irish cops in their black suits and little black caps pressed over their hearts, standing straight and still, like some funeral of a blarney bartender and all facing east, as if expecting some great white hope for the founding fathers to appear on the horizon, like 1066 or 1776 or all that. But Willie Mays appears instead in the bottom of the first, and a roar goes up as he clouts the first one into the sun and takes off like a foot runner from Thebes. The ball is lost in the sun. And, mad- and maidens wail after him, but he keeps running through the Anglo Saxon epic. And Tito Fuentes comes up looking like a bullfighter in his tight pants and small pointed shoes. And the right field bleachers go mad with Chicanos and blacks and Brooklyn's beer drinkers. Sweet Tito, suck to him. Sweet Tito. And Sweet Tito puts his foot in the bucket and smacks one that doesn't come back at all and flees around the bases like he's escaping from the United Fruit Company as the gringo dollar beats out the pound. And sweet Tito beats it out like he's beating out usury, not to mention fascism and anti-Semitism. And Juan Marshall comes up, and the Chicano bleachers go loco again as Juan belts the first fastball out of sight and rounds first and keeps going and rounds second and rounds third and keeps going and hits pay dirt to the roars of the grungy populace. As some nut presses the backstage panic button for the tape recorded national anthem again to save the situation. But it doesn't stop nobody this time in their revolution around the loaded white bases in this last of the great Anglo-Saxon epics in the ter- libre of baseball. And now we have Anita reading Diana, Diana Prima. Oh, Diane was a, a part of the beatnik, but again, as Joyce Johnson pointed out, the women didn't have much of a place, but she had a kind of a prominent place in it, and uh, she was a, a, very loved and respected poet. Thank you. And also, Anita has a last name. Her name is uh, Anita Janssen. Uh, people call me Annie. Diane de Purima, Keep the Beat. Keep It was François Villon on beat. The Minnesingers? Singers, What a Troubadour. What about them guys? We call them wandering schoolers who left the monastery for the road. It's not a generation, Dick. It's a state of mind, a way of living, gone on for centuries. A way of writing, too. Be poetry's older than the groove of the academy, older than Apollo or Pythagoras. It's one of the way that Dionysus plays, tongues of ecstasy. Romantic is another. How many more don't know? But I know for sure it's not a generation not once, one time, one country. Throw is your lot. The girls and guys on the street write like you talk, talk like you sing, sing like you dance or love. It's risk, it's an adventure. It plays the edge. Live close to the edge and love it. Free to fail, nothing to lose. Bounce of ecstasy nowhere to go, nowhere to fall, but into the arms of the father, mother, the Yapium, Dionysus, and Void. The next poet that we're going to read is Lenore Candell, and this will be read by um, Kame. And please, uh, as with to say your surname because I had a hard enough time getting everyone's name. Really? Yeah. So, um, if Kame is here, I would just like to uh, say a word about Lenore Candell. She was very well known in the uh, wave of the beat generation, especially in the early 60s and a into the beat generation. And she was married to a longshoreman, one of these beefy guys, and was just very direct in her uh, expression. One book was called The Fuck Book, where nobody used the word fuck as a title in the book. And then she wrote a second book about the Hells Angels, when they were a kind of taboo subject. So she came to my university when I was uh, 18 years old, and uh, there were about 200 people in the room. And uh, she then went to the microphone and she said to the audience, she said, Oh, I see there are a lot of students and there's some uh, English department professors out there. She said, uh, I want you to know that English department professors, they're like Chinese food. You eat them and an hour later you're hungry. <laughs> Written by Lenore Campbell, To Fuck With Love, Phase 3. To fuck with love, to love with all the heat and wild of fuck. The fever of your mouth devouring all my secrets and my libids, leaving me pure, burned into oblivion. The sweetness, unendurable, mouth barely touching mouth. Nipple to nipple, we touched, and we were transfixed by a flow of energy beyond anything I have ever known. We touched. And two days later, my hand embracing your semen dripping cock. Again! And the energy indescribable, almost unendurable. The barrier of noumenon phenomenon transcended, the circle momentarily completed, the balance of forces perfect. Lying together, our bodies slipping into love that never has slipped out. I kiss your shoulder and it reeks of lust. The lust of erotic angels fucking the stars and sh- shouting their insatiability joy over heaven. The lust of comets colliding in celestial hysteria. The lust of hermaphobic d- diets doing inconceivable things to each other, screaming delight over the entire universe and beyond. And we lie together, our bodies wet and burning, and we weep, we weep, we weep. The incredible tears, the saints and holy men shed in the presence of their own incandescent gods I have whispered love into every orifice of our body, as you have done to me. The whole body is turning into a cunt mouth. My toes, my hands, my belly, my breast, my shoulders, my eyes. You fuck me continuously. With your tongue, your look, with your words, with your presence. We are transmuting we are soft and warm and trembling as a new gold butterfly. The energy indescribable, almost unendurable. At night, sometimes I see our bodies glow. read Gary Snyder poem? Oh, I passed it on to Sandra. Because I can't read for shit in the, okay, in the light. That's all fine. I would just like to say this is early Gary Snyder when he was, um, it's a nature poem called Rip Rap. And um, it's very much uh, condensed into a kind of granite stone kind of feeling, the origin. And it was made into a clay piece, which was then stamped and molded. So I remember when I was 18 seeing this uh, riprap made into a clay piece, uh, kind of concrete form. And just one other thing, um, Jack Kerouac, the main character of Dollar Bones was after Gary Snyder. And he's still alive, Gary. Thank you. Lay down these words before your mind like rocks place solid by ends, in choice of place, set, before the body of the mind, in space and time, solidity of, of bark, leaf or wall, riprap of skins, cobble of Milky Way, straying planets, these homes, people, lost ponies food, dragging saddles, and rocky cure foot trails the world's like an endless, four dimensional game of go, ants and pebbles. In the thin loam, each rock a word, a creek washed stone, granite, ingrained, with torment of fire and weight, crystal and sediment linked hot, all change in thoughts, as well as things. Is Ayam here for Nanao Sakaki? Yes, please come up. Nanao Sakaki is well known to the Amsterdam community because he traveled here. Probably some of you knew him better than I did. I met him in Tokyo and at Allen Ginsberg's house, and uh, he told wonderful stories. And uh, I said, "No, no, you want to smoke some good weed?" He said, "Oh yeah." <laughs> any day. As the sun set on a midwinter day along the Japan sea coast, I visited Mikama nuclear plants and the fast breeder reactor Monju. The next morning, I was standing on a platform of Tandruka railway station. Dark clouds tumbling, snow drifting, birds fluttering in the chilly quits of wind. Next moment, Bunny! Bunny! A great explosion a blinding flash, and a deafening noise. Oh my God! Buddha! Panda! Koala! I found myself trembling in a cold sweat with a painful shock. Thanks goodness. The explosion was just a thunderclap not of a bursting atomic energy plant yet. Four days later, a big earthquake struck Kobe, killing more than 5,000 people. here, here you come. Anne Waldman was one of the founders of Naropa, uh, the disembodied school of Jack Herrick School of Disembodied Poetics in Boulder, Colorado, and um, she and Allen Ginsberg and that later on Chompa. Thank you. Babette Mondine van Loos, my name and I'm so honored to represent Anne. And forgive me, I'm not a poet, nor I'm a woman of the word, but a filmmaker. And uh, but Anne and I did work on some projects together. I produced a film with her and Jules Molina in the mid 2000s, and uh, she actually also came to my newest film uh, screening a few months ago in Boulder, Colorado, with her husband, uh, Reed By. And uh, if you uh, allow me, I'd like to read a few words that she said about the Pantoum. The poet that I'm going to read is called Baby Pantoum. And it might be very interesting to know that the Pantoum originated in Malaya, which is a region near Sumatra. And when it first uh, was brought to France, uh, it was also very interesting that people like Victor Hugo and Baudelaire started to use this format. And if some of you who know what the format of Pantoum is, uh, know that it has a very strict kind of format and regulations in how the poems should be written. And uh, maybe to give you a little insight into that, I like to read Anne's words that she said about reading, uh, writing this poem. Uh, she said, When I wrote Baby's Pantoum, I had been spending most of the time with my infant son in a small cabin in the mountains outside of Boulder, Colorado. I began writing in the voice of the baby, and it was natural to do this, and I was writing in longhand rather than typing to avoid, to avoid waking the baby up. And into the third stanza, the problem of the form had vanished, and the poem began to flow through me. The music of the poem was working. I spoke the lines as I wrote, what filled the form, the thing said or seen were the details of the life going on in the cabin itself. The repetitions, as you can hear, there's many repetitions in the format of pontoon. The repetitions reflected in the poem were the natural conditions of our daily existence. Okay, here's the poem, Baby's Pontoon. I lie in my crib midday, this is unusual. I don't sleep really. Mama's sweeping or else boiling water for tea. Other sounds are creak of chair, floor, water, dripping on heater from laundry, cat licking itself. Unusual. I don't sleep really. Unless it's dark night, everyone in bed. Other sounds are creak of chair, floor, water, dripping on heater from laundry, cat licking itself and occasional peck on typewriter, peck on my, check, on my cheek. Unless it's dark night, everyone in bed, I'm wide awake, hungry, wet, lonely, thinking. Occasional peck on the typewriter, peck on my cheek. My brain cells grow, I get bigger, I'm wide awake, wet, lonely, hungry, thinking. Then Mama pulls her breast, says, Milky, my brain cells grow, I get bigger. This is my first Christmas in this world. Mama pulls out dress. says, Milky? Daddy conducts a walking tour of house. This is my first Christmas in the world. I study knots in pine wood ceiling. Daddy conducts a walking tour of the house. I study pictures of the Madonna del Parto, a sweet-faced Buddha, Papago, Indian girl. I study knots in pine wood ceiling. I like contrasts, trim, stripes, eyes, hairlines. I study pictures of the Madonna del Porto, a sweet-faced Buddha, Papago, Indian girl. Life is colors, faces are moving. I like contrasts, stripes, eyes, hairlines. I don't know what I look like. Life is colors, faces are moving, they left me smiling. I don't know what I look like. I try to speak of baby boys, pains. They left me smiling. She takes me through a door. The window, the wind howls. I try to speak of baby joys, pains. I'm squinting. Light cuts, light cuts through my skin. She takes me through a door. The wind howls. Furry hair, and large vehicles move close. I'm squinting. Light cuts through my skin. World is fast. I'm in it with closed eyes. I rest between her breasts. She places me on dry leaves. He carries me gently on his chest and shoulder. I'm locked in a little dream. My fists are tied. They showed me moon and sky or something in my dream. He carries me gently on his chest and shoulder. He calls me sweet baby, good baby boy. They showed me morning sky was something in my dream. She is moving quickly and dropping things. He calls me sweet baby, good baby boy. She sings, hush, go to sleep right now. She's moving quickly and dropping things. They rock my cradle. They hold me tightly in their arms. She sings, Hush, go to sleep right now. She wears red nightgown, smells on spice and milk. They rock my cradle, they hold me tightly in their arms. I don't know any of these words or things yet. She wears a red nightgown, smells of spice and milk. He has something wooden and rough on. I don't know why any of these words or things yet. I sit in my chair and watch what moves. Here's something woolen rough on. I can stretch and unfold as he holds me in the bath. I sit in my chair and watch what moves. I see when things are static or they dance. I can stretch and unfold as he holds me in the bath. Water is soft. I came from water. I can see when things are static or they dance like flames, the cat pouncing, shadows, or light streaming in. Water is soft. I came from water. Not that long ago I was inside her, like flames, the cat pouncing, shadows or light streaming in. I heard her voice. Then I remember now, not that long ago, I was inside her. I lie in my crib, midday is always changing and expanding toward you. Mama sweeping, or else boiling water for tea. Thank you. with you. Keep the music fires burning.